Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechtszaak rond heftige teksten op het Anne Frankhuis is net afgetrapt. Begin dit jaar werden anti-Joodse dingen op dat museum geprojecteerd. De verdachte is een man uit Polen, vertelt onze verslaggever. Ze zijn hem op het spoor gekomen. Eh, dat gebeurde parallel ook door een stel burgerrechercheurs... die goed naar de filmpjes hebben gekeken. Details eruit haalden, in welke auto die reed, welke weg die heeft gereden... en dus waar die vandaan kwam. Er werden ook racistische teksten geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam... en gebouwen in Eindhoven en Alkmaar. Daar heeft deze man volgens het OM niets mee te maken. Alle 21 slachtoffers van het busongeluk in Venetië zijn geïdentificeerd. Dinsdagavond schoot een bus van een viaduct af en viel meters naar beneden. Het lijkt erop dat de chauffeur onwel werd. Aan boord zaten veel jonge toeristen die terugkwamen van een dagje Venetië. Airbnb is bezig aan een comeback in ons land. Onder meer in Amsterdam. Daar daalde het aantal slaapplaatsen tijdens corona naar minder dan 3000. Volgens BNR is dat inmiddels weer meer dan verdubbeld. En de Amerikaanse president Biden moet op zoek naar een nieuw huisdier. Zijn Duitse herder is het Witte Huis uitgezet. Commander, zo heet hij, was niet alleen een blaffende hond, maar ook een bijtertje. Medewerkers werden geregeld gebeten en er moest zelfs één keer iemand naar het ziekenhuis. En het bedrijf heeft een nieuwe manier bedacht om ongelukken bij wegwerkzaamheden te voorkomen. Ze hebben een kastje gemaakt dat auto's op afstand stil kan zetten... als de bestuurder een rood kruis negeert op de snelweg. op het moment dat een botsing onvermijdelijk eh, wordt... dan eh, vindt er een ingreep eh, plaats en komt er een snelremming van de auto. En dat gaat dan zo... Nu rijden we het op af met 50. Je ziet hier het ding aftellen en zo meteen hoor je een piep en dan remt hij helemaal automatisch zonder dat wat <laughs> Zo. En zo sta je op tijd stil. Veel nieuwere auto's hebben de techniek al aan boord... maar toch kan het kastje niet zomaar worden aangezet. Er moet eerst nog veel aan wetten en regels veranderd worden. En het weer nog. In de noordelijke helft van het land veel wolken en regen. In het zuiden juist droog en af en toe zon. Het wordt 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar. Vanaf Noordscharwoude vielen tot aan Sint Pancras. Je vertraging is 20 minuten over 2 kilometer.